Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump heeft een nieuwe kandidaat voorgedragen als minister van Justitie. Het is Pam Bondi, de voormalige hoofdaanklager in Florida. Zij moet Matt Gates vervangen, die zich gisteren terugtrok... omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt. De 59-jarige Bondi is een trouwe bondgenoot van Trump. Tijdens zijn eerste presidentschap werkte ze al voor hem als juridisch adviseur en advocaat. Trump zegt dat Bondi ervoor zal zorgen dat het ministerie van Justitie stopt met het tegenwerken van de republikeinse politici en weer gaat doen wat het moet doen, Amerika veiliger maken. Door een staking bij ProRail rijden er vanochtend tot 9 uur geen treinen in het noorden en oosten van het land. Er wordt gestaakt bij de verkeersleiding in Groningen, Zwolle en Arnhem. Net als bij eerdere stakingen zullen ook reizigers buiten die regio's last hebben van vertragingen en uitval van treinen. De verkeersleiders staken voor een loonsverhoging van 13 ProRail biedt bijna 8 Het is de zesde staking in twee weken tijd. In Laos zijn nu vijf toeristen overleden na het drinken van vergiftigde alcohol. Het zijn twee Denen, een Amerikaan, een Australier en als laatste een Britse vrouw. Een Nederlandse vrouw is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Laos is populair onder backpackers. Die krijgen nu het advies alleen reguliere alcoholische dranken te drinken... en geen lokaal gestookte alcohol. Daarbij wordt soms het giftige methanol gebruikt. Een goedkope manier om de drank sterker te maken.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 the permission.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 I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill me.